uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Eén of meer fractieleiders uit de Tweede Kamer... hebben mogelijk vertrouwelijke informatie uit de commissie stiekem naar de pers gelekt, zegt het OM. Het onderzoeksdossier is overgedragen aan Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg. Zij spreekt van een ernstige zaak. Vandaag houdt ze spoedberaad over wat er moet gebeuren. De commissie stiekem houdt toezicht op de geheime diensten. Lekken door de leden is een ambtsmisdrijf. Een kleine brand bij Shell in Moerdijk. Rond half elf brak die uit in een compressorruimte. Het afvakkelen zorgt voor een rode gloed die tientallen kilometers verderop nog te zien is. Er waren ook knallen te horen. Volgens de brandweer gaat het afvakkelen nog wel de hele nacht duren. In Breda is gisteravond een auto ontploft. Een persoon raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer bij de explosie zijn armen en benen kwijtgeraakt. President Poetin zegt dat zijn land er alles aan gaat doen om van doping in de sport af te komen. Hij benadrukt dat het niet alleen een Russisch probleem is. Poetin reageerde voor het eerst op het rapport van antidopingagentschap WADA. Die bracht maandag naar buiten dat er systematisch en door de staat gesteund dopinggebruik is in de Russische atletiekwereld. Poetin vindt dat iemand de verantwoordelijkheid moet nemen voor het schandaal en wil de zaak in Rusland verder onderzoeken. En Blessings van Groot Nieuwsradio heeft de Gouden Radioring gewonnen. De publieksprijs voor het beste radioprogramma van het jaar. Het programma wordt alleen uitgezonden op de middengolf en op internet. De prijs voor beste presentator ging naar Bert Haandrikman van NPO Radio 2. Beste radiovrouw werd Roosmarijn Rijmer van NPO 3FM. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Overdag ook droog en vooral in het westen en noorden zon.